De gemeenteraad heeft ingestemd met een deal waarbij de club 2,2 miljoen euro krijgt... In ruil daarvoor ziet NSC af van het recht om trainingscomplex De Eendracht terug te kopen. De gemeente blijft eigenaar van het complex. Met de miljoenen kan de club de komende jaren de huur betalen. NSC staat onder verscherpt toezicht van de KNVB. In Maastricht is CDA-wethouder Wienans afgetreden vanwege de aankoop van het MVV-stadion. De gemeenteraad was woedend dat de voetbalclub een schuld van 80.000 euro bleek te hebben. De raad had eerder gezegd dat het MVV-stadion alleen door de gemeente mocht worden gekocht als de club geen schulden zou hebben. De Vlaamse regering heeft besloten dat er een tunnel komt om de ringweg van Antwerpen te voltooien. De tunnel, die het aantal files moet terugdringen, is fors duurder dan de brug die er eerst had moeten komen. De brug met de naam Lange Wapper zou een bron zijn van fijnstof omdat de gemeente en de haven van Antwerpen bereid zijn om mee te betalen aan het miljardenproject is de tunnel nu toch haalbaar. In Frankrijk ligt het openbaar vervoer tot morgenavond grotendeels plat. De werknemers houden een 24-uur staking uit protest tegen de regeringsplannen om de minimumpensioenleeftijd te verhogen van 60 naar 62. Van de treinen rijdt nog maar een kwart tot de helft. Het internationale treinverkeer rijdt nog wel volgens schema. Ook het vliegverkeer heeft last van de staking. Naar verwachting wordt 40 tot 50 procent van de vluchten naar Parijs geannuleerd. Twee weken geleden was er ook al een grote staking tegen de pensioenplannen.